Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. De kiesraadpartijen mogen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De lijst zou al om vier uur bekend worden, maar dat werd uitgesteld... omdat de kiesraad nog altijd gesprekken voerde met partijen... die nog niet aan alle voorwaarden voldeden. Volgens de kiesraad is het niet eerder gebeurd... dat de bekendmaking van de lijst is uitgesteld. Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh komen volgende maand terug naar Nederland. Vanaf 21 maart zijn ze weer te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. In 2002 werden de schilderijen daar gestolen. 14 jaar waren ze spoorloos, maar in september vond de Italiaanse politie de werken tijdens een onderzoek naar de maffia in Napels. De schilderijen moeten nog wel gerestaureerd worden, maar dat gebeurt later. De Amerikaanse president Trump gaat de regels voor de banken in de Verenigde Staten versoepelen. Dat had hij beloofd tijdens zijn campagne. Het gaat om aanpassing van de wet die in 2010 werd ingevoerd als reactie op de kredietcrisis. Daardoor werden banken beperkt in de mogelijkheden met eigen kapitaal te handelen op de financiële markten. Ook kregen ze te maken met scherper toezicht. Welke onderdelen van de wet nu worden versoepeld is nog niet duidelijk. President Trump heeft het ministerie van Financiën de opdracht gegeven de wet te herzien. De strafmaatregelen van de VS tegen Iran worden uitgebreid. Dat gebeurt na de lancering van een ballistische raket door Iran afgelopen zondag. De nieuwe maatregelen zijn gericht tegen 13 personen en 12 bedrijven. Gisteren waarschuwde het Witte Huis Teheran al om geen raketproeven meer te doen. Onduidelijk bleef nog met welke maatregelen de VS dreigde. Een groep senatoren drong er bij president Trump op aan om de bestaande sancties uit te breiden. Ze schreven dat de druk op de Iraanse leiders moest worden opgevoerd. Het weer wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanavond is het 7 graden, vannacht een graad of 3. Morgenochtend eerst droog en af en toe zon. In de middag en avond vanuit het zuiden regen. Zondag eerst nog wat regen, maar overwegend droog weer. Het wordt in het weekend ongeveer 8 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch een file van 13 kilometer tussen Utrecht, Rijn en Everdingen door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum 7 kilometer bij Hagenstein een 20 minuten vertraging.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 Dit is Zandvoort draait Door, maar wel iets anders. En wat kan u de aankomende twee uur eh, verwachten? Dat is het gedicht van de dag, de column van Nel Kerkman, De Wonderde Wereld. En in het tweede uur de recept van de dag, het weer voor het komend weekend en onze item Kust en Zee. En dit alles natuurlijk omlijst met fantastisch lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. heerlijke muziek van Maurice... moesten we toch even een klein beetje tot rust komen. Met Santana, Samba Bati. En we gaan door met Hey Brother van Avicii. Hey brother but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Pluspunt is iedere dinsdag van de maand, de eerste dinsdag van de maand, het digitaal spreekuur. Voor al uw digitale vragen over laptops, tablets of smartphones. Vrijwilligers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En willen meer weten? Meer plezier met de Android-tablet in samenwerking met Senior Web Haarlem. Basiscursus voor mensen die al een beetje thuis zijn op internet... en enige ervaring hebben met internet en Gmail. Dinsdag van 10 tot 12, 14 februari tot en met 14 maart. Ook bij hetzelfde pluspunt. En het pluspunt is te bereiken op 023 5740330. En de cursus is cursus En terwijl dan in niet starten, maar daar komt hij toch. gonna pick up the pieces and build a Lego house. if things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. you broken, I will mend you. And I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now, I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now I'm gonna paint you by numbers And color you in And if things go right we could frame it And put you on a wall and it's so hard to say it, but I've been here before. And I'll surrender up my heart and swap it for yours. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now, I'm out of touch, I'm out of love. I'd pick you up when you're getting down and out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I do it all for you in time. And out of all these things I've done, I will love you better now.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 Zandvoort Lacht, de Open Mic Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavond... bij de Amsterdams Beach Hotel. De kosten zijn 6 euro en de locatie is Amsterdams Beach Hotel... Badhuisplein van 2 tot 4. Telefoonnummer 023 2010302 en de website www.amsterdamsbeachhotel.nl agenda van februari. 3 februari, dat is al geweest. Dus we gaan over naar 5 februari Zandvoort Lacht Comedy Night... Amsterdam's Beat Hotel, aanvang om 8 uur. De 8e Lady Night, Fifth Shadow Darker. Circus Zandvoort, aanvang om half 8. De 12e Jazz in Zandvoort met Edwin Rutte, Theater de Krocht... aanvang om 14.30 uur. Van 18 tot 25e Kids Adventure Week... diverse locaties in Zandvoort aan Zee en tot en met 19 maart van Mondriaan tot Dutch Design. Tentoonstelling in het Zandvoort Museum en in de tussentijd Gallery de Wachtkamer... permanente expositie van 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur. Strawberries, cherries and an angel's kissing spray. summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that tingle too, and sang a song that I had sang just all my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to you summer wine. freedom, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar light, and then she gave to me. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is Zandvoort een schitterende magazine rijker. De naam Ode aan Zandvoort dekt de inhoud van de 180 tellende pagina's perfect. Deze week valt de dikke magazine bij op de deurmat. Ik mocht hem al op dinsdagochtend van de mat rapen... omdat mijn dochter Brenda als ondernemer erin vermeld staat. Uiteraard ben ik een trotse moeder, maar ik ben vast niet de enige die trots is. Half Zandvoort staat erin en vertelt zijn of haar verhaal. Dankzij de, deelname van enthousiasme ondernemers, bedrijven en instanties... en natuurlijk de inzet van de makers van het magazine... is het een vrij fraai exemplaar geworden. En als je als bladerend door de pagina's gaat... dan valt het mij op dat iedereen zo liefdevol spreekt over het dorpje aan zee. Vooral de selfies van de jeugd zijn een oppepper van je welste. Ook zij zijn blij met hun belangrijke plekje in Zandvoort. Een heerlijk positief geluid naast de vele negatieve klanken van de laatste periode over Zandvoort. Hoewel, toch een klein minpuntje. Waar zeker de burgervader niet blij mee is. De historische zilveren amketting wordt in zijn verhaal... Dit ben ik omschreven als zijnde een amstketting. Verder is het geweldig om te lezen hoe het woord couleur lokaal omgezet is in het woord ode aan Zandvoort. Voor mij klinkt deze omvorming als het ruisen van de branding. Zonder zee, geen Zandvoort. Want al woon je er als geboren en getogen Zandvoorter in het hoge noorden of in de dan, Je hart gaat sneller knoppen bij het terugzien van het Zandvoortse strand en de duinen. Ja, allemaal mooi Nel, jouw lofzang over Zandvoort. Maar hoe zit het straks met het samengaan met Haarlem? Toevallig heb ik van de week teruggeluisterd naar de raadsvergaderingen van Haarlem over de samenwerking Zandvoort-Haarlem. Er waren bij sommige partijen best veel kritische vragen over de samenwerking. Maar uiteindelijk gaat de samenwerking, of fusie, zoals Hanem het noemt, in 2018 door. Daar zullen we het mee moeten leren leven. Het zij zo. Niemand kan daar nog iets aan veranderen of er moet een wonder gebeuren. Maar wij houden de moed erin. Zandvoort, ik moet je bekennen dat ik zoveel van je hou. Nel Kerkman. Max, Vera Max. più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.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 De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De film in de Ladies Night zijn wisselend van thema... van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Laat je verrassen. Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christine Grey en Anastasia Steele... in de nieuwe spraakmakende film Fifty Shades Darker... gebaseerd op het tweede boek 50 Tinten Donker... van de bestseller boekenreeks van E.L. James... Kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa in Circus Zandvoort online www.circuszandvoort.nl .nl. En de kosten zijn, zoals ik verteld had 13,50. En de locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 5718 6886. En de website is www.circusandvoort.nl worden pinnenautomaten schoongemaakt. Dat verschilt per automaat en per bank. Nederland telt ruim 7000 geldautomaten. De meeste, ongeveer 2500, zijn eigendom van de Rabobank. Vaste regels voor het schoonmaken van het toetsenbord en het beeldscherm zijn er niet. Benadrukt woordvoedster mag van Weigerden. Elk filiaal bepaalt zelf hoe vaak de automaten worden gereinigd. Gemiddeld gebeurt het zeker één keer per twee weken, vertelt ze. Maar op drukke plekken Zoals winkelcentra of uitgaansgebieden worden pinautomaten vaker schoongemaakt. Eén keer per week of nog vaker. Als een klant per ongeluk een bakje patat met mayonaise over de automaat morst... wordt er een extra reinigersbeurt ingelast. Al moet zoiets natuurlijk wel worden opgemerkt door het personeel. Ook andere banken zijn flexibel met het schoonhouden van pinautomaten. ING beweert geldautomaten in drukke winkelstraten elke dag schoon te maken... Op andere locaties gaat er ongeveer eens in de week een doekje over de flippertappers. De bank besloot in 2019 om pinautomaten tijdelijk vaker te reinigen... in verband met een uitbraak van de Mexicaanse griep in Nederland. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and stop whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor. But the dancing floor it ends at four. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at terrified and cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is why. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open. Wally Memorial. Ter ere van de vroeg overleden Belgische volkszanger Eddie Wally... organiseert Lunchbreak een memorial voor hem.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 but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty. How can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. see America lies there.